heeft bij de presentatie van zijn rapport uitgehaald naar de financiële sector... Volgens de wit zijn er onaanvaardbare risico's genomen en zijn publieke belangen uit het oog verloren. Hij hekelde verder het gebrek aan kritische zelfreflectie bij de veroorzakers van de crisis. In zijn rapport waarschuwt de wit voor een herhaling van de crisis omdat belangrijke oorzaken nog steeds aanwezig zijn. De effecten voor de samenleving van een nieuwe crisis zouden wel eens groter kunnen zijn omdat de staatskas inmiddels leeg is, schrijft de wit. Het Europese vliegverkeer is na de problemen van het weekend weer goed op gang gekomen. De aswolk die uit een IJslandse vulkaan komt is door de wind uiteengedreven en alle luchthavens in Europa zijn open. Wel zijn er nog vertragingen en van de bijna 30.000 geplande vluchten gaan er zo'n 500 niet door. De Franse veerdienst Sea France heeft aangifte gedaan van fraude. Winkelpersoneel op de veerboten tussen Calais en Dover zou hebben gesjoemeld met parfum, sigaretten en whisky. Verkochte spullen die door klanten werden teruggebracht waren onvindbaar. Ook zijn er in de winkels aan boord vaak grote kasverschillen. Het totale schadebedrag ligt volgens Seafrance tussen de 1 en 4 miljoen euro. Het schandaal komt op een slecht moment. Seafrance staat op de rand van een faillissement. In Zimbabwe is Roy Bennett vrijgesproken van alle aanklachten. Bennett, een blanke voormalige boer, stond terecht voor onder meer terrorisme. Hij is een prominent lid van de partij van premier Tsvangirai. en was de beoogd onderminister van Landbouw in de eenheidsregering, maar president Mugabe liet hem arresteren. De rechter oordeelt nu dat er geen bewijs is voor zijn schuld. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon en een temperatuur van 10 graden.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 los viernes to the one. Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with madness, take away. my troubles, that's what you do. above my heart with gladness, take away my sadness, ease my That's what you do.